Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Franse president Hollande is niet herkiesbaar voor een tweede termijn. In een toespraak op televisie zei hij dat hij het besluit neemt in het belang van het land. De socialist Hollande is erg impopulair. De Fransen gaan op 23 april en 7 mei naar de stembus. De Europese Commissie heeft met Duitsland afspraken gemaakt over tolheffing op Duitse autowegen. Automobilisten gaan voor een vignet van 10 dagen 2,50 euro tot 20 euro betalen, afhankelijk van hoe vervuilend de auto is. Duitse automobilisten worden gecompenseerd. Minister Schultz heeft aangekondigd dat Nederland en Oostenrijk samen naar de rechter gaan om de tolplannen aan te vechten. Opnieuw is op een eendenfokkerij in Biddinghuizen vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf met 8.500 eenden wordt zo snel mogelijk geruimd. Het is het derde geval van vogelgriep in Biddinghuizen in een paar dagen tijd. De Turkse president Erdogan heeft verzekerd dat de Turkse militaire aanwezigheid in Syrië niet gericht is tegen een land of een persoon, maar alleen tegen terreurgroepen. Eergisteren zei Erdogan dat Turkije een eind wil maken aan het regime van Assad. De Russische president Poetin, bondgenoot van Assad, belde Erdogan toen woedend op. Die kwam daarna met een aanvullende verklaring. Nederland gaat veel meer medicinale wiet aan Duitsland leveren. De afgelopen drie jaar ging er in totaal 100 kilo naar Duitsland. Het kabinet geeft toestemming om alleen al volgend jaar 350 kilo te verkopen. De mediewiet is bedoeld voor bijvoorbeeld pijnbestrijding. Een onbemand Russisch ruimtevaartuig met voorraad voor het ruimtestation ISS is kort na de lancering in brand gevlogen en ontploft. De brokstukken kwamen in Zuid-Siberië terecht. De zes mensen aan boord van ISS komen niet in problemen, die hebben nog voor maanden te eten. Het weer, vannacht wat motregen en vrij zacht. Morgen eerst nog wat regen, later opklaringen. Het wordt 7 tot 10 graden.